Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het antiracisme-protest op de Dam op 1 juni zorgen over de betoging. Zo melden het tv-programma Shownieuws en de Telegraaf op basis van stukken van de gemeente. Uit appverkeer blijkt dat de burgemeester er rekening mee hield dat er veel meer mensen zouden komen dan de paar honderd die werden verwacht. Op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen... naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... die omkwam door politiegeweld. Bij het protest hielden de meeste mensen zich niet altijd aan de anderhalve meter regel. Luchtvaartmaatschappij KLM en de pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over kostenbesparingen en lagere salarissen voor piloten. De instemming van de piloten was een voorwaarde van de overheid voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro. Eerder gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord. De drie locaties van het Haags Medisch Centrum huren extra beveiligers in. Aanleiding is de agressie van familieleden en naasten als patiënten vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst, meldt NRC. In één geval bedreigde een familie Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling... die eiste dat de patiënt niet zou worden verplaatst. Bij de jaarlijkse 3FM Awards heeft Direct twee prijzen gewonnen. De rockband kreeg de award voor beste track en beste livestream. De toekenning van de muziekprijzen verliep dit jaar anders vanwege de coronacrisis. Niet met veel publiek bij Tivoli in Utrecht, maar met optredens op verschillende plaatsen in het land. Het weer op steeds meer plaatsen is het droog en de temperatuur ligt vannacht tussen 6 en 10 graden.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 The know I've been sitting and cause the intended, know that it didn't win any. Wanna come again, again and again. Now tell me what you are gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me why?